Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet laat onderzoek doen naar de effecten van een avondklok. Die houdt in dat je s'avonds en s'nachts niet de straat op mag... tenzij je een cruciaal beroep hebt of naar de dokter gaat. moet vooral voorkomen dat jongeren nog bij elkaar over de vloer komen en zo elkaar besmetten. Tegen Hart van Nederland zeggen deze mensen dat ze niet op zo'n avondklok zitten te wachten. Ook juist de lockdown verlengen is al best wel een tegenslag voor mensen, denk ik. En dan als er ook nog een avondklok bovenop komt, kan het denk ik wel misschien een beetje te veel worden. Ja, dan moet je toch binnen die avondklok moet jij wel alles doen. Dus, dus, dus moet wel rekening gehouden worden. Ook burgemeesters en agenten hebben al laten weten dat ze tegen zo'n avondklok zijn. Vrijdag horen we of het kabinet opstapt vanwege de toeslagenaffaire. Tienduizenden ouders werden onterecht weggezet als fraudeur. Ze moesten de toeslag die ze kregen voor de kinderopvang terugbetalen. Gisteravond hebben de ministers er urenlang over vergaderd. Premier Rutte zei na afloop dat vrijdag een knoop wordt doorgehakt. Bij een brand in een flat in Rotterdam is een dode gevallen, een man van 62. De politie denkt dat de brand is aangestoken en heeft een Rotterdammer van 27 opgepakt. Het is niet duidelijk of de twee elkaar kenden. Zo'n 15.000 mensen die in een verpleeghuis of een andere instelling wonen... krijgen volgende week hun eerste coronaprik. In de zes weken daarna moeten nog eens 140.000 kwetsbare mensen worden ingeënt. Zo zijn er steeds meer groepen mensen aan de beurt. Betekent dat er ook veel prikkers nodig zijn. En dus geven ze bij de opleidingen tot verpleegkundige en doktersassistent prikles. Zodat studenten kunnen bijspringen als dat nodig is. Nou, ik had hem met mijn vinger had ik hem nog zo moeten vasthouden. Maar ja, het is natuurlijk de eerste keer, dus oefening baart kunst. Zal ik aftellen dan? 1, 2, 3. Nou, hij zit erin. Het is wel een heel mooi iets dat wij dan als eerstejaars ook een steentje kunnen bijdragen daaraan. Ik zou het heel erg leuk vinden om dat te doen. Ik vind het cool. Het weer op veel plekken eerst zon. In het noorden kan een winterse bui vallen. Later op de dag meer bewolking. Het wordt maximaal 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Heemskerk en Knopen Rottepolderplein zeker een half uur. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er was vanochtend een eh, kettingbotsing met tien auto's. Twee daarvan zijn behoorlijk eh, beschadigd. Die zijn in brand gevlogen. Ook is er asfaltschade. Rijkswaterstaat verwacht dat die twee rijstroken zeker tot in de middag dicht blijven. Verkeer vanuit Alkmaar kan het beste omrijden via de ring van Amsterdam...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 Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS Journaal. Bij woningbrand in Rotterdam is afgelopen nacht een man van 62 omgekomen. De politie heeft een verdachte van 27 opgepakt. Wat de relatie tussen de twee is, wordt nog uitgezocht. Maandag worden de eerste verpleeghuisbewoners ingeënt met het Pfizer-vaccin... en de eerste mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Volgens minister De Jonge moeten er eind volgende week zo'n 15.000 kwetsbaren zijn gevaccineerd. En Google heeft via een Nederlands dochterbedrijf in acht jaar tijd 128 miljard euro naar Bermuda weggesluist. Daardoor betaalde de internetgigant er in de VS geen belasting over. De Nederlandse Belastingdienst leverde deze constructie ruim 25 miljoen euro op. Het weer nog, op de meeste plekken eerst wat zon. Vanmiddag meer bewolking en kans op een bui.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 that you could give and shit. Cause I'm like the lead singer of the band, dude. And I think everybody's got a fucking problem with me, dude. And they need to take it up with me after the show. Because these chicks don't even know the name of my band.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 But they're all on me like they wanna hold hands. Cause once I blow, they know that I'll be the man. All because I'm the lead singer of my band. My band, my band, my band, my band, my band, my band, my band, my band, my band.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 Hey, yo, L. You got something to say? Man, nothing. I thought you was about to tell him off, man. What's up? Man, I'ma tell him what I feel like, it, man, shut up. You ain't even back me up.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 Yeah. commercial. Cause once I blow, I know that I'll be the man. Yeah. All because I'm the new thing. <laughs> my bag, my bag. pretty girls want to dance my salsa. Ooh, ooh, look out for my next single, it's called My Salsa. My salsa, salsa, salsa, salsa, my salsa. makes all the pretty girls want to dance and take off their underpants. My salsa makes all the pretty girls want to dance and take off their underpants. My salsa. Where'd everybody go?